Eerst een Klomp met het NOS-journaal. De ophokplicht voor vogels is nodig om een Nederlandse uitbraak van vogelgriep te voorkomen. Dat zegt staatssecretaris Van Dam van Landbouw. De ophokplicht voor bedrijven geldt sinds gisteren nadat in Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Zwitserland vogelgriep van het type H5N8 is gevonden. Volgens Van Dam kunnen Nederlandse vogels die buiten zijn worden besmet door trekvogels en daarom moeten ze binnen blijven. De staatssecretaris realiseert zich dat de maatregel vervelend is voor biologische boeren en bedrijven met vrije uitloop. Van Dam weet nog niet hoe lang de ophokplicht nodig blijft. Defensie is niet blij met een congres over terreurbestrijding. Dat is georganiseerd door de Vereniging van Reserveofficieren. Die vindt dat Nederland niet goed genoeg is voorbereid op een grote terreuraanslag. Er zijn te veel protocollen en er is te veel ambtenarij, schreef de vereniging op zijn website. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid heeft bij een terreuraanslag de leiding. Maar volgens de reserveofficieren kan Defensie dat beter doen. Onder druk van Defensie heeft de vereniging de website aangepast. Rusland zegt dat het op de Krim een terroristische groep Oekraïners heeft aangehouden. Die zouden van plan zijn aanslagen te plegen. De Russen zouden wapens en explosieven in beslag hebben genomen. Twee jaar geleden werd de Krim door Rusland geannexeerd. In augustus zei Rusland ook dat er Oekraïense geheime agenten waren betrapt. Oekraïne ontkende toen iedere betrokkenheid. De Amsterdamse effectenbeurs is vanmorgen 2,5% hoger geopend dan het slot van gisteren. En ook andere Europese beurzen herstelden zich. Gisteren stonden de beurzen in de min na de winst van Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vannacht deden de Aziatische beurzen het ook al beter. De Japanse Nikkei eindigde bijna 7% hoger. Het weer in het midden en zuiden van het land eerst nog buien. Verder droog met wat zon. Later in de middag en avond vanuit het westen opnieuw buien. Het wordt 3 tot 8 graden.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 Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam staat het vast... tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein... nog altijd 8 kilometer, maar de vertraging neemt daar wel snel af. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 4 kilometer.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 I'm a modern Rasputin. contract disputes to some brutes in Labutin. Act high for while my boys put the boots in. discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction.